Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook studenten hebben gewoon recht op energietoeslag. Dat zeggen juristen tegen Nieuwsuur. De overheid beloofde tot wel 800 euro aan mensen met een laag inkomen... als tegemoetkoming voor de hoge energieprijzen. Maar dat geldt waarschijnlijk niet voor studenten... terwijl ook bij hen de kosten flink stijgen. Dit was eigenlijk al mijn maximale huurprijs... Eh, wat ik kon betalen voor iets wat er zo uitziet. En het feit dat dan ook 80 euro bij komt... betekent in praktijk gewoon dat ik het financieel niet meer haal. Het kabinet zegt dat studenten te divers wonen... en dat het daarom lastig is om één regeling te verzinnen... die voor iedereen geldt. Dat is volgens de juristen onzin. Zij adviseren studenten om vooral aan te kloppen bij de gemeente. En rondom het vluchtelingenaanmeldcentrum in Ter Apel staan nu tien tenten. Die heeft het Rode Kruis daar op verzoek van het COA neergezet. Dat aanmeldcentrum is al tijden overvol... waardoor mensen op stoelen en op de grond moeten slapen. Dat moet anders, vindt ook het Rode Kruis. Het is natuurlijk niet ideaal. Hè? Het liefst wensen wij eh, gewoon een dak eh, boven iedereen's hoofd. Eh. Alleen is, ja, is nu zo ver gekomen dat dat er niet is. en dan is een tent toch beter dan de buitenlucht. Ook in films moeten personages verantwoord met geweren en andere vuurwapens omgaan. Dat zeggen zo'n 200 Hollywoodsterren in een open brief. Die oproep doen de acteurs na verschillende schietpartijen in de VS. Ze zeggen dat het tijd is om te focussen op vuurwapenveiligheid... en films kunnen daarbij helpen. Bijvoorbeeld door minder scènes te laten zien waar kinderen een wapen gebruiken. En voor de zesde keer in zijn carrière heeft Michael van Gerwen de Premier League darts gewonnen. Michael van Gerwen. Wants double 14. So Michael van Gerwen gets double 14. MVG who masters the Premier League for the sixth time. Het is een van de belangrijkste toernooien van het jaar. Makkelijk ging het trouwens niet voor Van Gerben. Tot de laatste leg gingen hij en zijn tegenstander Joe Cullen gelijk op. Voor pakt met zijn winst trouwens zo'n 320.000 euro aan prijzengeld. En het weer nog vanochtend mistig en fris. Daarna wordt het wel weer een prima dagje met af en toe wolken... maar vooral veel zon bij maximaal 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de N207... over aan de Rijn richting Hillegom.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 Un italiano vero. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Siebert van Liende en zijn zakenpartners worden door het Openbaar Ministerie nu ook verdacht van witwassen, meldt NRC. Eerder werden ze al verdacht van oplichting en verduistering. Ze verdienden miljoenen met de verkoop van mondkapjes, onder meer aan het ministerie. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben asielzoekers vannacht in tenten geslapen. Het Rode Kruis had genoeg tenten neergezet om 40 mensen in op te vangen... omdat er geen bedden en stoelen meer waren om op te slapen. Wijkagenten en voetbaltrainers moeten meer betrokken worden bij de aanpak van pestgedrag. Dat zegt de kinderombudsman. Wordt vooral gepest op scholen, maar ook op het voetbalveld of in de wijk.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 Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él, nada más. Iban pasando los años y el niño lindo de madre abogado, un gran militar. No te olvides. es un castigo de Dios. like it did before.